er sneeuw valt in Tirol, komt de tijd vol pret en joy. Want met cheese en met een slee, glij je vrolijk naar beneden. Na zo'n dag van fijne sport, waar je kern gezond van wordt, is er samen.